Van tevoren hadden de drie gezegd dat ze geen winst zouden maken, maar dat deden ze wel. Siewert en Co. waren al voor de rechter gesleept door hun eigen stichting, maar worden nu dus ook aangeklaagd voor onder meer oplichting, verduistering en witwassen. Onder meer de politie en slachtofferhulp waarschuwen voor een manier van online oplichting die ze steeds vaker voorbij zien komen. Pick butchering wordt het genoemd. Slachtoffers worden benaderd via dating-apps. Daar bouwen de oplichters een band met ze op... waarna ze hen overhalen om geld te beleggen. Dat eh, gaan mensen dan eerst met kleine bedragen doen. En dat levert dan ook vaak geld op, ogenschijnlijk. dus dan zijn er kleine succesjes. En dan eh, nou, wordt dat verder, verder uitgebouwd. En dan opeens eh, dan blijkt ja, de fraudeur met al het geld ervan door te zijn. Vorig jaar zagen ze dat 130 keer voorbij komen. Dit jaar staat de teller nu al op 160. En Breda wil de gaming hotspot van Nederland worden. Studenten worden daar sinds kort klaargestoomd om de top te bereiken in de e-sportwereld. Daarom is er nu een nieuwe talentenhub voor e sport de studenten zijn er blij mee. Ik vind het best wel leuk. En ik vind het ook echt geweldig dat ze nu zien dat game ook echt gewoon een soort sport is. Het is zo dat we in Nederland nog niet echt gebaande wegen hebben voor degenen die echt naar de top willen. Met dit e-sports eh, programma willen we die eh, mensen een stukje helpen ja, om het best uit zichzelf te halen. E-sport is erkend als volwaardige sport en professionele e-sporters kunnen er ook aardig mee verdienen. Gemiddeld tussen de 1800 en 6700 euro per maand. Prijzengeld kan oplopen tot in de miljoenen. Het weer. In de noordelijke helft van het land winterse buien en gladheid. Oppassen daar. Aan de kust en in het zuiden is het vaker droog en zijn er opklaringen met zon bij max 3 tot 6 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen langzaam maar zeker op. Op de A6 nogal file vanuit Lelystad naar Muiden... tussen Almere en knooppunt buiderberg 8 kilometer, kwartier extra. Door gladheid zijn er eh, uit voorzorg twee rijstroken afgesloten. Verder naar de A9, Diemen-Alkmaar. Tussen knooppunt Diemen en Alsmeer, 15 kilometer, half uur extra.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 waar ze miljoenen mee verdienden. In Laos is opnieuw een backpacker overleden. Het is de vierde toerist in korte tijd die om het leven kwam in de stad Vang Vieng. Mogelijk door het drinken van alcohol, die was vervuild met drugs. In dierenpark Wildlands in Emmen is opnieuw een jonge olifant gestorven. Waarschijnlijk is ook deze olifant van drie jaar overleden aan de gevolgen van herpes. Het weer, winterse buien in het noorden, in het zuiden wat zon bij 3 tot 6 graden.